Nu je voor het eerst sinds lange tijd weer normaal kunt reizen. Schiphol komt met tips. Check indien mogelijk alvast online thuis in. Download de Schiphol-app. Kom op tijd. Twee uur van tevoren voor vluchten binnen Europa en drie uur van tevoren voor intercontinentale vluchten. Vliegvelden hebben ook nog eens te maken met personeelstekorten. Want veel medewerkers zijn tijdens de coronapandemie wat anders gaan doen. In een wellnesscentrum in de Belgische plaats Spa zijn negen mensen vergiftigd... nadat er per ongeluk zuur in een chloortank terecht was gekomen. Daardoor ontstonden er giftige dampen. Slachtoffers zijn niet in levensgevaar. De politie heeft de sauna ontruimd. Tijdens de amateurvoetbalwedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys zijn gisteravond tien kinderen gewond geraakt. Dat gebeurde toen er brandende fakkels in het publiek werden gegooid. De kinderen zijn behandeld bij de huisartsenpost. Beide clubs zeggen de daders te gaan straffen. Ook wordt de wedstrijd tussen de provinciegenoten voorlopig zonder publiek gespeeld. En plaatjes van hakenkruizen en memes waar docenten naast Hitler staan. Dat soort foto's en stickers worden steeds vaker gedeeld in WhatsApp-groepen. Uit een enquête van NOS Stories blijkt dat 65% van de scholieren dit soort plaatjes wel eens in een klasse-app krijgt of zelf stuurt. Mijn collega Danny Simons sprak met een oorlogsonderzoeker. Zo'n symbool is natuurlijk ook heel sterk. Want een hakenkruis, ja, dat zijn een paar eh, streepjes, maar het zegt heel veel. En als je een rondje tekent met een snorretje... dan weet eigenlijk ook vrijwel iedereen... hé, hey, dit gaat over Hitler. Het is gewoon een heel sterk beeld om te chockeren. De helft van de gevraagde scholieren vindt dat zulke plaatjes eigenlijk niet kunnen. Het weer volop zon vandaag. Morgen ook mooi weer lenteweer. In het binnenland dan wel wat meer stapelwolken. Dan 12 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan de langste files nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort.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 smell like a rose Then girl, you really must be in hmm. It's a bushes in the park. If the bush, bush, bush, bush, bush. If the bush, bush, bush, bushes in the park. If the bush, bush, bush. Bushes in the park. If the bush, bush, if the bush, bush, bushes in the park. If the bush, bush, bush. bush, Pressure on your breath fool drop dead end. If subway cars are full of hearts, then someone's probably in. Mm. If the bushes in the park grown in the dark, then someone's probably making.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 Rusland heeft vandaag een intercontinentale ballistische raket getest... heeft president Poetin bekendgemaakt. Volgens hem kan geen enkel raketafweersysteem de ballistische raket traceren. Volgens de Verenigde Staten kan deze raket zeker tien kernkoppen vervoeren. De in opspraak geraakte D66-prominent Frans van Drimmelen stapt uit de partij. Hij werd beschuldigd van het stalken en bedreigen van een vrouwelijke medewerker. Maandag eisten honderden D66-leden openheid van zaken over de rol van de partij top bij het verborgen houden van een rapport. Daarin wordt het grensoverschrijdend gedrag van Van Drimmelen genoemd. En de Belg Dylan Teuns heeft de Waalse pijl op zijn naam geschreven. De wielrenner kwam als eerste boven op de muur van Hoei. De Spanjaard Alejandro Valverde eindigde op de tweede plaats. De Rus Alexander Vlasov werd derde. Het weer, minima vannacht tussen 4 en 8 graden.